Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De top van Air France KLM heeft een akkoord bereikt... over de herbenoeming van KLM-topman Elbers. Dat meldt de Franse krant La Tribune. Daarmee zou een einde komen aan de machtsstrijd... die al weken woedt binnen het bedrijf. Elbers bestuurt de Nederlandse tak. KLM-personeel vreesde dat de nieuwe topman van het concern, de Canadees Smith, van Elbers af wilde. La Tribune schrijft nu dat de huidige organisatiestructuur van het concern grotendeels behouden blijft. Wel zouden er bedrijfsonderdelen van de Franse en Nederlandse tak worden samengevoegd. Bronnen bij KLM zeggen in de Telegraaf dat er alleen een voorstel is en nog geen akkoord. De Turkse politie heeft drie Nederlandse terrorismeverdachten aangehouden, melden Turkse media. Dat gebeurde bij een inval in een huis bij Bursa in het noordwesten van het land. De Nederlanders zouden deel uitmaken van terreurgroep Islamitische Staat. Het gaat om twee vrouwen en een man. De vrouwen hebben een Nederlands-Marokkaanse achtergrond. De man komt oorspronkelijk uit Irak. De twee vrouwen stonden gesignaleerd bij de internationale politiedienst Interpol. Een motorcrosser uit Harderwijk die gisteren een ongeluk kreeg op de crossbaan in Ermelo is in het ziekenhuis overleden. De man van 34 kwam tijdens de vrije training op het terrein van de crossclub ten val. Andere motorcrossers reden vervolgens over hem heen. Op het terrein in Ermelo mag vrij worden getraind als er geen wedstrijden zijn. Het slachtoffer van 34 was gisteren pas lid geworden van de motorcrossclub in Ermelo. Ajax heeft de achterstand op koploper PSV teruggebracht tot vier punten. De Amsterdammers wonnen thuis met 5-0 van NAC Breda... terwijl PSV gisteren punten liet liggen in Heerenveen. Door de ruime overwinning heeft Ajax nu ook een even goed doelsaldo als PSV.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 You won't back me down on these open streets. It's just my face. was a fool to believe that there's just a single ladder taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark.